Jongens, we zijn live op de radio en heel Nederland kunnen ze ons horen hier in Volendam. Laat je even horen! Volendam! het is fantastisch, jongens. Het is, eh, het is echt een kick om dit mee te maken. Geweldig. Dit is uh, een van de liedjes die Jan Keizer geschreven heeft. Tonight, van een van onze LP's. Say my girl

so many dreams come. Dankjewel. Dankjewel.